Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NWS op 3. De provincie Utrecht bevestigt dat er een wolf betrokken was bij het incident in Leusden... waarbij eerder deze maand een kind licht gewond raakte. Het meisje was met haar buitenschoolse opvang op landgoed ten Treek. Ze werd van achter benaderd door een wolf. Volgens de opvang beet hij haar in de zij. En het dier liet meteen weer los, maar het kind viel en raakte licht gewond. Uit onderzoek blijkt nu dat er inderdaad DNA van een wolf op de kleding van het meisje zat. Twee explosies vannacht. Eentje bij een huis in Os in Brabant. Daarbij brak ook brand uit. Het huis en dat van de buren is flink beschadigd. In Rotterdam was vannacht een explosie bij een restaurant. Daar raakten alleen de ramen beschadigd. In Parijs is het deze dagen hartstikke warm. De organisatie van de Olympische Spelen neemt allerlei maatregelen... om het zowel voor bezoekers als de sporters een beetje draaglijk te houden. De Parijzenaren zelf die vluchten in dit soort gevallen de stad uit. Maybe half of Parisian they don't stay in Paris during the summer. Just I guess go to green spaces. En als je dus niet de stad uit kan, dan ga je dus maar onder een boom zitten. Formule 1-coureur Sergio Perez blijft voorlopig bij Red Bull. Hij mag het lopende seizoen daar afmaken, heeft Red Bull-baas Christian Horner bekendgemaakt in een brief aan het team. Deze Britse journalist zag die brief. He said Checo remains a Red Bull racing driver despite recent speculation and we look forward to seeing him perform at tracks after the summer break. Perez staat onder druk, want hij haalt de laatste races nog maar weinig punten. Het weer opnieuw volop zon vandaag. Later vanmiddag wel wat wolken. Het wordt zo'n 27 graden aan de kust tot maximaal 31 in de rest van het land. ZFM, verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht-Amsterdam door de werkzaamheden aan de geluidswal bij knooppunt Holendrecht 6 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht en eh, vanaf Breukelen 10 minuten vertraging. 5 minuten op de afsluitdijk richting eh, Noord-Holland bij Den Oever 3 kilometer.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 Deze songs markeren de vroege jaren van de Bee Gees, waarin ze hun unieke geluid ontwikkelden en internationale bekendheid verwierven. Hun internationale doorbraak kwam met de release van Massachusetts in 1967, dat een top 10 hit werd in zowel de Verenigde Staten als het Verenigd Koninkrijk. Triple Play. In dit programma ook aandacht voor de klassiekers. De naam Bee Gees is een afkorting van Brothers Gibb. Barry was de leadzanger in de beginjaren, terwijl Robin en Maurice later meer vocalen gingen delen. Ze waren pioniers op het gebied van de folk-rock sound, die popmuziek met rock'n'roll en folkmuziek combineerde.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 De Bee Gees domineerden de hitlijsten met disco-hits en wonnen talloze prijzen, waaronder Grammy Awards. De Bee Gees beïnvloedden talloze artiesten en droegen bij aan de evolutie van disco- en popmuziek. Triple Play. Songs waar de nostalgie van afdruipt. nummers die ik nu ga draaien zijn allemaal afkomstig van de soundtrack van Saturday Night Fever uit 1977, die de Bee Gees tot supersterren maakte en de disco-revolutie aanwakkerde. soundtrack, met hits als Stayin' Alive, How Deep Is Your Love en Night Fever, werd een van de best verkochte albums aller tijden. Saturday Night Fever is meer dan een film. Het is een cultureel fenomeen dat de tijd heeft overleefd. De film blijft een inspiratiebron voor velen en belichaamt de energie, vrijheid en plezier van het discotijdperk. tijdperk van toen. Maurice was de muzikale spul van de Bee Gees en speelde bas, piano, drums en andere instrumenten. Hij was verantwoordelijk voor de arrangementen en de technische kant van de opnames van de band. Maurice stierf in 2003. Maar Barry en Robin bleven muziek maken tot Robins overlijden in 2012. Op Railroad horen we vooral de stem van Maurice. going home. I've been here too long, so happy I'll get there on my own. Mm-hmm. Been here for reasons right or wrong. schreef mee aan veel hits van de Bee Gees en had ook solo succes met nummers als Juliet, Secret Life en I Started the Joke. was de drijvende kracht achter de meeste hits van de Bee Gees en wordt beschouwd als een van de meest succesvolle songwriters aller tijden. Hij heeft meer dan duizend nummers geschreven. Maybe it's been so long Our house looks kind of different But the empty room still means the same to me. And as I wander through the darkness, I'll keep crying one last tear. Now your lips are gone, I'll kiss your memory. Time kills your memory as though you were. the thoughts of the leaves that fell when summer was over. And I'll cherish all the thoughts you gave to me. And I will wander through the darkness Even niet alleen voor zichzelf, maar ook voor andere grote artiesten, wat hun veelzijdigheid en talent als songwriters benadrukt.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 Ondanks tegenslagen bleven ze muziek maken van hoge kwaliteit en behielden ze een toegewijde aanhang. Hun erfenis leeft voort door hun blijvende muziek en de inspiratie die ze blijven bieden aan muzikanten en fans over de hele wereld. Alone, For Whom, The Bell Tolls en This Is Where I Came In maken deel uit van die erfenis.